blauw die avond in een schaduw van zwart licht. Er werd geen gat gedicht met de brief die je me nazond. Tijd draait alles om, wat eerst prachtig was wordt lelijk. En wat je toen zo moeilijk vond, daar denk je niet meer aan. Laat je wat onaf blijft wel Je maakt niets omgedaan. scherm in mijn hoofd. In de brief die je me nazond, heb je niets beloofd, maar ook niets afgerond. Onaangenaam verdoofd, blijf ik staren naar de grond. op Radio 501. die 501 met Rob de Grill. misschien dat er een Beach Boy kenner eh, luistert op dit moment. Hij staat wel op de goede pits, eh, toch? Weet je wat je... Een beetje langzaam, een beetje zwaar. Beach Boys, California Girls. En we begonnen met eh, Bluff, Blauwe Ruis. En dat allemaal als ja, het nakomen van een belofte. Want vorige week hadden we eh, de tweede aflevering van het uh, muziekalfabet. Als je het alfabet een beetje in je hoofd hebt nog, dan weet je dat eh, de letter B dan centraal stond vorige week. Er waren een aantal inzendingen waar ik niet aan was toegekomen. En ik heb beloofd om daar de uitzending deze week mee te starten. En wat je belooft, dat moet je doen. Dus we begonnen met de bluff Blauwe Ruis. De B-combinatie, ingestuurd door Marielle. Misha Dirksen hij had de Beach Boys eh, ingestuurd. En eh, ik vond dit het leukste liedje wat ik zo 1, 2, 3 kon bedenken van eh, de Beach Boys. Californian Girls op Radio 501. Goedenavond, mijn naam is Rob de Geel Aangenaam. Dit is tot 10 uur de Indie 501. We hebben weer een nieuwe aflevering van het muziekalfabet. Dat sowieso, de letter C staat centraal. En je kunt tot een uurtje of half tien jouw suggesties daarvoor insturen. Dus artiesten waarvan de naam met een C begint en dan wel de iTunes volgorde. De allereerste letter van die artiest of act moet de letter C zijn. Bij deze artiest ga ik een beetje smokkelen. Officieel is het The Bintangs. Maar Bintangs keur ik ook goed. Bedrijf kwam met eh, deze suggestie aan voor het eh, muziekalfabet, eh, de letter B vorige week. De Bintanks. Ik heb gekozen voor Cold War Generation Kids. Volgens mij ben ik ook een Cold War Generation Kids. Kan me in ieder geval nog wel die koude oorlog herinneren. Voordat we verder gaan met het volgende Bintanks nummer. Na de blues, maar even de soul van Sly and the Family Stone. If you want me to stay. stay. I'll be around today to be available for you to see. I'm about to go, and then you'll know for me to stay. I got to be me. You'll never be in doubt. That's what it's all about. You can't take me for granted and smile. Calvin reaching phone because I promise I'll be gone for a while. Mm, when you see me again, I hope oh, that you have been the kind of person that you really are now. You got to get in straight. How could I ever be late when you're my woman taking up my time? wish I could get the message over to you. let me walk you home from school. Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. And I'll take my back. Telling what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside, well, it's okay. Now, shake. love. van Anemone die eh, vorige week nog eh, Big Star aanvroeg met uh, eh, 13. We gaan straks de laatste B-suggestie voor het muziekalfabet. die is blijven liggen van vorige week draaien. En dan gaan we eens even kijken hoe we de rest van de komende circa anderhalf uur gaan vullen hier op Radio 501. Talk Talk. Such a shame op eh, Radio 5 alleen. Ja, ik eh, was eventjes afgeleid en dat komt door ehm, de laatste ehm, B-suggestie eh, die is blijven liggen van vorige week. Die is van Wouter Hakkoff. maar Wouter zit mij denk een beetje te plagen. Want Wouter weet dat ik een verschrikkelijke hekel aan instrumentale muziek heb. Zij kwam met Bevel Emboss. En dat klinkt dus als volgt. weet niet of jij de behoefte hebt om hier nog twee minuten lang eh, naar te luisteren. Ik in ieder geval niet. Dus ik heb een ander, veel beter idee. We gaan eh, gewoon even de nieuwe single draaien van de Aspen Jams. Die kwam van de week binnen via music.radio501.nl. Bij deze een oproepje voor alle talentvolle artiesten van eh, Nederland en het buitenland om daar hun muziek naar te sturen. Voor Airplay op Radio 501 overkomt Aspen Jams. I aim for common sense. mirror, but it's not looking back. Forget about it, I'll miss it. in plaat van je hoofd. Dat is Sophie Out of Here tijdens de Indie 501. En sowieso een aanrader om eens eh, naar uh, dat EP'tje van haar eh, te luisteren. Ze, zeer zeker de moeite waard. Er staan nog een aantal andere interessante liedjes op. naast dit Out of Here, wat je zojuist hoorde op Radio 501. Het is alweer bijna half negen. Het is de hoogste tijd om voor de laatste keer deze maand logisch, het is 29 eh, november, de Demo Contest week weer naar te draaien. Ehm, we hebben eh, twee weken lang een eh, Paris op nummer uh, 1 gehad. die is inmiddels naar de tweede plaats gezakt. Dat konden we vorige week al vaststellen. Gelukkig maar. Ehm, zij hebben 29% van de stemmen gehaald tot nu toe. Sit X Drax heeft 24% van de stemmen gehaald. En sinds Seven Sins staan op een vierde plaats. Maar niet geheel kansloos, want ze hebben toch nog 40% van de stemmen binnen maar op nummer 1, net als vorige week, hier is uh, eh, The Razzle. Ja, en het beetje trieste nieuws dat de zanger dus niet meer zingt voor The Razzle. Goede nieuws is wel dat de andere drie bandleden gewoon doorgaan eh, met muziek maken. We zullen binnenkort even contact met ze opnemen of vooral wat nieuws uit is. Demo contest winnaar deze week, The Razzle en Circles. heartbeat of internet radio. I had no idea I was, I was holding you back, oh back. Looking in your eyes, I thought that everything was running on track, or back. I can't say there was anybody else I can't say. guess you got me figured out alright. Looking in your eyes, I thought there could never be a better end inside. I can't say there with anybody else, I can't say, But I'll week eh, nog discussie gehad over Andy Barrows. De niet nader te noemen persoon had het over zeikmuziek. Kan ik me wel een beetje iets eh, bij voorstellen, maar dit is toch wel een kek liedje hoor, van, eh, van meneer Burroughs. Uh, Ex-bandlid van Razor Lights op Radio alleen en Keep Moving On. Vorige week ook gedraaid, ehm, ja, nieuwe muziek van het nieuwe album van Aerosmith. Maar ik heb wat research gedaan, zo nieuw is het allemaal niet. Sommige nummers dateren al uit de jaren 90, maar zijn nu pas eh, in hun definitieve vorm op, eh, op plaat gezet. Hier is Beautiful op 501. her trust me when you're saying yes we can. When my feeling that's free, when my feeling that's free, hey. niet of je die one kent, maar zeker de moeite waard om even te checken. Dit is eh, afkomstig van zijn meest recente EP, Political Love Story. En het is, eh, ja, wat ik ga onder echte hip-hop. Eh, hip-hop die ergens over gaat. Je hoort Change op radio 501. Ja, vanavond, je hebt het wellicht op de website kunnen lezen. De CD-presentatie die geen CD-presentatie is. want Gerard heeft me 1, 2 maanden geleden al de echte CD-presentatie in Alkmaar gehouden. Maar dit is de CD-presentatie voor Horen vanavond. Dus alleen mensen die in Horen wonen, die zijn toegestaan om daarin eh, daarheen te gaan. Al andere mensen moeten gewoon lekker naar Radio 5 alleen uh, eh, blijven luisteren. Maar om Gerard te laten merken dat, eh, dat we die liefde voor hem koesteren en aan hem denken, terwijl hij op het spannende moment staat dat hij bijna het podium op moet, gaan we toch even zijn meest recente single draaien. Hier is Gerard op 5 alleen en Satellite Receiver. a star 501. Mail naar studio.radio501.nl volgens mij inmiddels al meer dan een jaar te horen op Radio 5 Lane. Verveelt nog altijd niet Daily Smoking Gun. Het heeft er alles schijn van dat binnenkort dan toch echt het officiële album van Daily uit gaat komen. Eh, ik mag hopen dat het meer tracks inmiddels zijn dan op zijn eh, volgens mij nog steeds gratis verkrijgbare mixtape eh, via daily.tv. want daar stonden ja, vijf, zes nummertjes, kijk, en daar doen we het allemaal natuurlijk niet voor. Hè? We gaan eh, tussendoor nog even aandacht besteden aan het uh, Steely Dan Moment. Door mijn eh, collega, waar ik heel veel liefde voor heb, Rastabari, liefkozend genoemd het Steredent Moment. Omdat het zich toch concentreert op de, voor de wat oudere luisteraar bij Radio 5 alleen. En daarom draaien we het ook altijd voor 9 uur, zodat ze toch een beetje tijdig nog naar bed kunnen. Vorige week vrijdag was het uh, Black Friday. Ik weet niet of jij je portemonnee helemaal leeggeschud hebt. Wellicht in de schoenenwinkel. Dat je thuis bent gekomen met uh, eh, bad sneakers. Daar gaat dit uh, volgende juweeltje van Steely Dan over op 5 alleen. Five names that I can hardly stand to hear. Including yours and mine and one more chip who isn't here. I can see the ladies talking how the times are getting hard. And that fearsome excavation on Magnolia Boulevard. Yes, I'm going insane, and I'm laughing. tuxedo, how you gonna beat the heat? Do you take me for a fool? Do you think that I don't see that ditch out in the valley that they're digging just for me? Yes, I'm gone insane. You know I'm laughing at the frozen rain. I feel like a song. dat. Uh, Dan Moments, elke donderdagavond eh, bij Radio 5 Lane tijdens de Indie One. Steely Dan en Bert Sneakers. Blijkt er in ons eh, muziekbestand ook nog een modernere versie van dit nummer te bestaan. En dan ben ik natuurlijk DJ genoeg om daar even naar te luisteren. Eh, vrij abrupt afgelopen. Het is het eh, oude bandje van eh, Jos van Tol, die hier op vrijdagavond het programma 501 Alternative presenteert. Bad Sneakers op Radio 501, de Indie 501. Ehm, ja, Jos die die draait, dat vind ik een beetje een raar fenomeen, eh, ook wel zijn eh, eigen muziek in zijn eh, programma. Ik zeg, Jos, laat het gewoon aan mij over. Tegenwoordig doet Jos het een en ander met Jacco Gardner. Die ga ik dan straks speciaal voor Jos eventjes draaien. En we hebben natuurlijk ook nog de plaat voor je hoofd die eraan komt. Nu op Radio 501. In de 501 met Rob de Grill. Dit, dit is deze week de Radio 501. Plaats voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Way down my back. I just sat there with my drink. I lost all sense of time. Way down Mars bar, you don't drink your beer with lime. Way down Mars bar, I just sit there with my drink. real pretty. Way down Mars bar, I found me a girl. Way down Mars bar, I said, Tender, would you please give me some more? Bottled beers and shots. Whatever, just make it lots. rain. Way down my spine, I let Edda for a sing. Way down my spine, we left as queen. I just said, Chandler, would you please give me some more? Jacco Gardner, oh, eh, Where Will You Go? Bejubeld en beneveld door uh, eh, 3 voor 12. Zelfs op het eh, Amerikaanse gerenommeerde Pitchfork heeft hij 5 sterren gekregen. Ja, en het is dat onze Jos van Tol op de drum zit, maar anders had ik zoiets van...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 Want uh, op Twitter en Facebook gaat het tekeer als je welste. Ja, voor het muziekalfabet. Letter C staat centraal. C artiesten, C liedjes en C combinaties. Ze vliegen om mijn oren. Dus ik denk dat ik er zo meteen eh, maar gewoon eh, mee moet eh, beginnen. You're the Passenger en Hals. Liedje wat je waarschijnlijk niet kent. Want ja, op alle andere radiozenders hoor je alleen maar de hele dag door Let It Go. Ik denk dat Passenger zelf er ook redelijk klaar mee is met het nummer. Maar ja... Zo werkt het blijkbaar eh, tegenwoordig. Ik werd nog op de vingers getikt door eh, de professor via Twitter dat ik eh, zijn B-suggestie van vorige week niet gedraaid heb. Dat klopt. En dat is ook nog eens een B-combinatie. Dus laat ik gauw die maar eventjes draaien voordat we aan de letter C gaan beginnen. Hier zijn de Beastie Boys. Ik ben in 1986. Ik weet het eigenlijk wel zeker. Hier is Brass Monkey. Beastie Boys en Brass Monkey. Brass Monkey. Zometeen dus, eh, de eh, C-aflevering van eh, het muziekalfabet. maar eerst wil ik je nog wel eventjes aan een artieste voorstellen. binnenkort ook meer van haar op de website. Ze draagt de artiestennaam The Glass Child, maar dat is alleen maar omdat haar eh, echte naam eh, veel te mooi is eh, voor een artiest. We waren binnenkort ook live in de uitzending waarschijnlijk. Ze gaf al aan graag een interview te doen op Radio alleen. Dit is echt heel mooi. Luister goed naar The Glass Child en Let Down. If I change the things I say, so it sounds better in your ears. I can tell you exactly what you want to hear. What if I change the way I dress so it looks better from your view? I can pout my lips to fame and be pretty instead of true. And I've been trying to stay real and true. Ze doet me wel eh, denken aan een uh, eh, country uit Australië... waar ik in de jaren negentig veel naar geluisterd heb. Dus naam schiet me eventjes niet te binnen... maar die zal ik als uh, horen vergelijk volgende week wel eventjes meenemen. The Glass Child en Let Down op Radio 501. Ongetwijfeld heb je hem vandaag al eerder voorbij horen komen. Het is de donderdisk. De donderdisk. Dit is de donderdisk. Disc van Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc. if I wrote it in your letter, don't mean I am a liar, a dirty wire. my body, but make you sick. You have a say. Eh, lekker hoor deze donderdisk van eh, vandaag. Joshua James, Queen of the City op Radio 5 Lane. Het is uh, vijf minuten voor half tien. We gaan gewoon beginnen al met het muziekalfabet. De letter C staat centraal. Als eerste dan, aangevraagd door Marianne. Hier zijn de Commodores, Flying High. ik lag mijn broek aan Vlad op dat Twitter zeg. Ehm, het verzoek was dus om eh, vooral artiesten eh, eh, in te sturen van de naam met een C begint. Het is, ja, goede collega Christy komt daar met Carly J. Respen. Nou, als ik aan iemand een hekel heb, dan is het, zij staat nummer 1 op die lijst. Dus ik heb. Kijk, ik kan dan terugsturen. Ik vroeg toch om artiesten. En dan hoef ik ze niet te draaien. Er is ook een verzoek binnengekomen voor uh, van Houten. Heb ik hetzelfde antwoord gegeven van. Ik verzocht om artiesten. Ehm, ik geloof dat de bom nu redelijk uh, losgebarst is op eh, Twitter. <laughs> Even kijken hoe lang we dit volhouden met de Chris van Houten fanclub. Maar we gaan dus, zoals beloofd, alleen artiesten draaien vanavond op Radio 5 alleen. Deze kwam via Robert binnen, The Clash. binnen de man van eh, Carly Ray Jaspen. Eh, maar helaas geen artiest, hè, dus die hoeven dan niet te draaien op eh, Radio 5 alleen. Ik heb ook, omdat er zoveel inzendingen binnengekomen zijn, heb ik een beetje een, een regeltje ingesteld dat één iemand, daar ga ik dan geen twee liedjes van draaien. Dus als bijvoorbeeld Gijs komt met The Counting Crows en Crystal Castles, dan ga ik er eentje van kiezen. Behalve als het hele goede muziek is. Robert kwam dus zojuist met de Clash en dan vraagt hij ook nog de Cure aan. Ja, dat kan ik dan gewoon niet weigeren. Dus de tweede inzending van Roberts in het kader van het muziekalfabet letter C vanavond. Hier is High. Oh, wat zijn ze goed zeg. The Cure en High op radio 501. We gaan eh, verder met de inzending van Google Forever. Die is al in de kerststemming volgens mij, want eh, die vraagt Cruzeria aan. Maar Cruzeria heeft ook nog andere leuke liedjes eh, geschreven. Wat dacht je van deze? Volgens mij zelfs nog een klein tipparade hitje geweest hier in Nederland. Oh, Beurs 501. what I'm saying, though I hear what you say. Think with a dagger and you'll die on your knees. Begging for mercy, singing please, Mr. Please. Cause this is the naked truth, and this is the light. And there's only one place left to go. prachtig singeltje van uh, eh, Cruzeria, oh Birds. Uh, Nico Drijf pakt het ook handig aan. Die komt met eh, Chest Burnett. dat is de echte naam van Howling Wolf. Die eigenlijk pas bij de H aan de beurt komt. Maar ja, onder zijn eigen naam mag hij van mij, wat mij betreft, vanavond gewoon meedoen. Want dit is de man, de legend. Backdoor Man. Eh, dia Dia V op Twitter, waar ik een beetje ruzie mee heb eh, gemaakt door eh, te zeggen dat Chris van Houten geen artiest is. Zij vroeg ook Christina Aguilera aan. Nou, laat ik haar dan wel een artiest te vinden. Ik ga haar ook gewoon eventjes draaien. Van heel lang geleden. Beautiful op 501. Ah, draai de volle Howling Wolf. Noem je dit heel lang geleden. inside to breeze voor Dia, DRV. Hopelijk heb ik het zo een beetje goed gemaakt eh, door eh, ja, een paar onaardige dingen te schrijven over eh, Chris van Houten. Mark is ja, in de chat, komen ze nu ook binnen de verzoekjes voor het muziekalfabet. Onder andere van Mark. Hij is gelijk eventjes aan de slag gegaan met een combinatie. Laten we die gewoon draaien. Crosby, Stills, Nash Young. Hier is Carry On. One morning I woke up and I knew it all. A new day, a new way, and new eyes to all. side. dan ook maar volmaken met eh, C-combinaties. Eh, we zijn er tenslotte nu toch eh, mee begonnen. Armin kwam met de volgende. The Counting Crows and Come Around. Ja, Arwin steekt twee duimen omhoog dat ik eh, zijn inzending toch eventjes voorbij eh, heb horen, eh, laten horen komen. Goed bedacht zeg. Gewoon een C-combinatie ben je meegekomen. Hoe kom je erop? Ja, ik, ik, heb daar een, ik heb daar een bepaald gevoel voor. Ja. Heb je dat alleen bij de Count Crows of ook bij andere? Voornamelijk alleen bij de Counting Crows. Ah, oké, oké, oké. Bij helden. Ja, Gijs Hoogland die had ook nog een andere ingestuurd. die, weet je, ken je nog een tweede C-combinatie van de Count Crows? Sorry? Een tweede C-combinatie van de... Cowboys. Heel goed, die had Gijs ingestuurd. Gaan we niet draaien natuurlijk. Ah, dan doe ik dat morgen wel voor Gijs. Ja, is goed. We gaan wel een andere inzending eh, draaien eh, voor Gijs. Ehm, als allerlaatste eh, van deze Indie 501. Want als het goed is staat uh, Gio zometeen hier om mij hier vandaan te schoppen. Het is vanaf 10 uur namelijk tijd voor Geluid uit de Bunker. Jouw wekelijkse portie hiphop hier bij Radio 5 Leen. Ehm, dus nog even snel Crystal Castles met Celestica uit 2010. Dat weet ik omdat ik toen nog eh, jaarlijstjes maakte en deze kwam heel hoog daarin voor. Veel plezier met Gio. Ik ben er volgende week weer voor een nieuwe Indie 501. Tot dan. Hoi.